Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen in de Beka-vallei in het oosten van Libanon zijn tientallen mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Libanon zijn er zeker 23 doden gevallen. Bronnen hebben het tegen het persbureau Reuters zelfs over zeker 60 doden. Er zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. De gouverneur van de regio spreekt over de meest gewelddadige aanval. In het gebied is ook Hezbollah actief. Bouw niet te veel flexwoningen om het woningtekort op te lossen... waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. De overheid zal al een, zet al een paar jaar in op de bouw van flexwoningen... die snel neergezet kunnen worden. Ze kunnen een oplossing zijn voor studenten of statushouders... maar er zijn vooral meer ruimere en permanente huizen nodig, zegt het planbureau. Er is internationaal veel kritiek op de nieuwe Israëlische wet... die VN-hulporganisatie UNRWA verbiedt. Spanje, Slovenië, Ierland en Noorwegen veroordelen het verbod. De landen noemen het werk van UNRWA essentieel en onvervangbaar voor miljoenen Palestijnse vluchtelingen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken noemt het verbod verkeerd. De nieuwe Israëlische wet kan grote gevolgen hebben voor de toch al beperkte hulpverlening aan Gaza. Volgens Israël is Hamas in de hulporganisatie geïnfiltreerd. De Spaanse voetballer Rodri is uitgeroepen tot beste speler van de wereld. Hij kreeg in Parijs de gouden bal. Rodrigo Hernandez Cascante veroverde deze zomer met Spanje de Europese titel... en won met Manchester City het kampioenschap in de Premier League. De Spaanse Aitana Bomati werd voor de tweede keer op rij tot beste voetbalster gekozen. Ze won dit jaar onder meer de Champions League met Barcelona. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er af en toe regen. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Ook de komende dag is het grijs en valt er wat regen. In het zuiden vaker droog, bij maximaal 16 graden.